Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. We hebben echt van alles in de aanbieding. Ook Nederlandse muziek van onder andere Rudy Karel. Ja, iets voor gisteravond of misschien wel voor vanavond. Een gezellig liedje voor deze zondagmorgen. Samen een straatje om. Goedemorgen, Blijf bij me tot 12 uur.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 Het is een beetje koud hier in de studio. Ja, wat wil je? Het is natuurlijk eh, vannacht best wel koud geworden hier in de regio, zal ik maar zeggen, in uh, vlaanderen En ja, in zo'n stad als de Neus is het natuurlijk altijd wel een graadje warmer. Maar je hebt er toch wel last van. En dan ben je even met iets anders bezig. Handen even wrijven. Maar het wordt langzaam maar zeker wel warmer hier in de studio. Je hoorde dus Tracy Chapman Baby Can I Hold You. En daarvoor Rudy Karel en Samen een straatje om. Straks ehm, een reportage van Jeroen van Gent. We gaan er vandaag twee doen. Ehm, eentje die hij speciaal heeft gemaakt in aanloop van de kerst. Dus dat komt er straks aan. En eh, ja, zijn vraag is straks, heeft u last van kerststress? Goeie vraag trouwens, want er zijn heel veel mensen die dat inderdaad hebben. Maar is dat bij iedereen zo? Je hoort het straks. Maar eerst muziek van climb the highest mountain, we'll make the desert bloom. We're so ingenious we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have run. so Wat een passie in één stuk eh, muziek. Geweldig, hè? Kelly Clarkson, Because of You. En voor natuurlijk City to City en The Road Ahead. Het is vandaag eh, Wereldlichtjesdag. En eh, dat wordt natuurlijk ook wel een beetje gevierd vanavond om een uur of zeven. Er staat een soort van gebruiksaanwijzing over deze dag op onze website. go-rtv.nl Wereldlichtjesdag Terneuzen natuurlijk, dat is hier. En Wereldlichtjesdag is natuurlijk bedoeld om een golf van licht over deze aardbol heen te krijgen. En hoe je daaraan deel kunt nemen, dat vind je dus op onze website go-rtv.nl. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Santa, honey, I want a yacht, and really that's not a lot been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need the deed to a platinum mine, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. want baby and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight.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 Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight. Ja, Randy voor warmer. Warme muziek op een koude dag. Natuurlijk hier bij GoFM. En Just When I Needed You Most. En Eartha Kid met Santa Baby. Maar waar ging dat eigenlijk over? Hmm, een heel ondeugend lied. Goed, Ehm, even kijken. Oh ja, het is alweer uh, over half eh, elf. Dus dat betekent dat het tijd is voor de reportage van Jeroen van Gent. We doen er vandaag één extra. Want hij is de straat op geweest om eh, bij mensen te vragen van... Heb je kerststress? Heb jij er last van? Ik niet eigenlijk. En misschien heel veel andere mensen ook niet. Maar er zijn misschien wel weer mensen die het wel hebben. Althans, het gaat rond op internet. Nou ja, Jeroen van hè, zoals altijd. Hij pakte zijn microfoon, ging de straat op en vroeg het u gewoon. En dit zijn uw antwoorden. Ja, heb je eerst Sinterklaas gehad, krijg je de kerst weer. Tuurlijk, elk jaar hetzelfde. Dan kun je de klok op gelijk zetten, toch? Goedenavond meneer. Mag ik u eens onze vraag voor de radio kort? Over de kerst gaat dat. De vraag is, eh, heeft u wel eens last van kerststress? De feestdagen? Mm, totaal niet. Gelukkig. <laughs> en hoe doet u dat? <laughs> hoe houdt u dat lekker rustig? Hoe, ja, hoe, hoe hou je dat rustig? Dat wordt gewoon geregeld. Uh. oh, je hoeft helemaal niks te doen. nee, daar heb je echt genoten voor, hè, die oh. denkt. Eh. Oké. Ja, voor boodschappen, voor eten en cadeaus en zo. ja, en gewoon bij de kinderen gereden. Dat scheelt ook wel op stress. U gaat gewoon uit Uiteten. <laughs> eten, ja. Dat scheelt ook. zeker. En dan, en dan is het dus gewoon lekker rustig met de kerst? Zeker. Nou, met de familie eh, al, al wel, zeker. Ja, ja. Zelf aan elkaar, hè. De feestdagen, levert het wel eens stress op bij u? Kerststress? Nee. Niet? Nee, eh, Resoluut zegt u dat? Eh, ja, ja, heb ik ook niet. Daar heb ik geen last van. Want er moet dan eten in huis gehaald worden en cadeaus en zo. Ja, nee, heb ik een kwestie van plannen. Kwestie van plannen? Ja. Ja, dus dat heb ik niet. Dus dat, eh, dat is geen hollen en vliegen bij u? Van, eh, nee. nee, heb ik niet. Ik ga ook gewoon werken. Oh, oké. Ja. Op de kerst zelf? Nee, niet op de kerst zelf. Gewoon doorwerken? Gewoon door, ja. En dan de, de, kerst zelf, hoe ziet hij er nou uit bij u? Eh, <laughs> gewoon gezellig met familie. Gezellig met familie en gewoon gezellig en altijd één dag rust voor onszelf. We zijn verwend met zon, maar nu zijn er toch ook wel donkere dagen voor de kerst. Zo, zo heet dat toch ook altijd, de donkere dagen voor de kerst. Maar gelukkig zijn er dan mooie etalages, eh, fijne versieringen, leuke lampjes, versnaperingen, cadeaus. Eh, vast wel een kerstboom, toch? Nog niet. En, eh, dus, eh, en dan zo rond die dagen uh, moeten er allemaal inkopen gedaan worden. Kerstboom, oké. En nee, nou ontstaat er dan een stress? cadeautjes met, met kerst. Dus die stress hebben wij niet. Wij, wij vieren het gewoon. We gaan s morgens naar de kerk op eerste kerstdag. En dan gaan we, daarna gaan we met de familie lekker samen zijn. Juist. De grote familie. We hebben een grote familie, dus dat is wel mooi. Geen gedoe. Geen. <laughs> Gewoon lekker bij elkaar zitten. Er wordt vast wel gegeten, toch? Ja, ja, ja. <laughs> ja maar we doen niet overdreven. Ja, nee, okay. nee, nee, nee, Dan, Zijn en, een beetje saai misschien? Nee, helemaal niet. <laughs> nee, nee, helemaal niet. Want zo nee. hoort kerst toch ook samen zijn en het vieren. Dus wat dat betreft. Ja, ja, ja. ja. En onze vader leeft nog, dus die willen we er gewoon graag bij hebben. ja ik heb niet heel veel stress. Misschien voor mijn werk wel, maar niet voor de inkopen doen of iets dergelijks. Ja, dat bedoel ik hè? Ja, ik heb daar geen, eh, geen stress voor. We houden het eh, met z'n tweeën lekker rustig. En eh, we bereiden ze op alle rust voor, dus we gaan niet stressen voor de kerst. Nee, nee dus die druk ehm, probeer ik mezelf niet op te leggen. En hoe doet u dat? En nog tips voor andere mensen dan in deze kwestie? plannen van tevoren, bedenken wat wil ik, wat ga ik doen en met wie en waarom. En vooral even niks in mijn, aan mijn hoofd hebben. Eh, dat, is een beetje eh, het idee. En bij stilstaan wat de kerst is. Precies, ja. Ja, precies. Een lekkere rustige kerst. Ik hoop van wel. U, bent goed, u komt goed voorbereid, gaat u de kerst in? Eh, ja, dat wel. Ja, dat is al begonnen natuurlijk. Hè? Ja, Met nou advent. Ja, het is een soort van race vaak. Hè? Dat, eh, er moeten allemaal inkopen gedaan worden. Eh, winkels dicht, eten, cadeaus. Nou, dat heb ik meer gehad met Sinterklaas, zullen we zeggen, dan met kerstmis. Ah. Zeer veel, veel cadeaus kopen, zullen we zeggen. Dus, oh, dat klinkt goed. Ja, ja. <laughs> Traditioneel is mooi. Ja, ja, ja nee, nee, dus we hebben heel veel cadeaus gekocht. En komt het dan op tijd en vertraging bij de post. Maar dat, met de kerstmis hebben we dat niet zo. We zijn ook niet zo van de cadeautjes met kerstmis. te doen Ah. Eh, met, Sinterklaas. En dan valt de dus druk mee. Dan valt de druk mee. dus eh, ja. wij leven heel rustig naar kerstmis toe. Met z'n tweetjes. Oké. Nou ja, goed, dat moet dan een feest zijn van eh, een bezinning aan het einde van het jaar. Maar dan ontstaat er bij veel mensen toch een bepaalde stress. Eten in huis halen, cadeaus. En heeft u dat ook? Kerststress. Ik? Nee hoor. Nee? Ik heb nooit gestrest. Nooit geen stress? Ook niet met de kerst? Nee. <laughs> ik wil toch werken, dus eh, wat dat betreft dan uh, hoef ik mij er nergens druk om te maken. Oh, ik werk met de kerst? Ja. Oké. Nee, ja, het is altijd wel een heel mooi samen zijn, maar ik, ik zie het niet als zijnde van nou, dit is nou het hoogtepunt van het jaar of zo. Nee. Juist, geen stress. Geen stress. Kerstboom natuurlijk, ja kerstboom en eh, veel kerstversieringen, veel kaarsjes en ja, daar houden wij wel van. Het is het feest van het licht, dus we steken veel licht aan doe wel wat aan de kerst, maar ik heb er nog helemaal geen stress van. Ah. En ik denk ook niet dat ik dat ga krijgen. Is dat dus andere jaren ook niet geweest? Nee, nee, nee. Relaxed. Relaxed. cadeaus doen we niet aan. Dus, we hebben geen eh, kleine kinderen meer, dus... Eh, nee. nee. dus eh, blijf gewoon... Lekker rustig. Lekker rustig. En hoe ziet de kerst er dan verder uit bij u thuis? Met de kinderen. Wel eten. ja, een beetje proberen gezellig te maken. Nee. S morgens wat lekkers bij de koffie. Lekker borreltje. En dan eh, een hapje en een drankje. En dan smiddags met elkaar eten. Nou, de dag is zo om. Ja. tweede dag ga je lekker naar buiten. <laughs> nou ja, omdat dan eh, hè, er moet eh, eten in huis gaat een speciaal gegeten worden en er zijn cadeautjes te vergeven, dan krijg je af een soort van druk. Nee, eigenlijk niet. We hebben alles ruim van tevoren geregeld. Ja. Dus weinig druk. Geen druk, geen stress. Heerlijk relax. It's low. Word je ook zo ontspannen van de muziek van uh, Level 42 op dit niveau? Lekker hè? Ja, normaal gezien eh, best wel aardige en soms stevige rockmuziek. Maar dit is een van hun allermooiste ballads. En je hoort hem hier bij GoFM. Natuurlijk. We verwennen je oren met It's Over. En Janet Jackson hoorde je ervoor met Let's Wait a While. De ochtend schiet lekker op ook wat warmer in de studio. Want eh, het was een beetje fris toen ik hier binnenkwam. Natuurlijk na een koude nacht en zo. Dus eh, nou, het wordt alweer een stuk gezelliger. En we zijn al aan de vierde bak koffie intussen. Dus dat schiet ook aardig op. Dus, ehm, ja. En we hebben het hier gewoon gezellig. En ik hoop bij jou thuis ook. Misschien staat de kerstboom al. Want ik zag bij mij in de straat dat... Eh, menig mensen op eh, dinsdagmorgen al begonnen zijn met het optuigen van de kerstboom. En sommigen hadden hem eigenlijk al voor Sinterklaas staan. Ja, dat uh, stuit mij dan wel weer tegen de borst, want dan ben ik opeens wel een beetje ouderwets. Niet ouderwets is de muziek van Trentje Oosterhuis. Zeker deze niet. Merry Christmas Baby. het lijkt wel een eh, nummer van een boyband, maar dat is het dus helemaal niet. Hè? Het is een zanger in zijn eentje, een Nederlandse zanger Romeo. En the answer is yes, natuurlijk. Ja, wie zou dat niet willen? En Treintje Oosterhuis met die Dulfer samen in Merry Christmas Baby. Aan het einde alweer van het eerste uur. Och, wat is die tijd weer snel gegaan. We zijn hier nog maar net begonnen als het ware. Dat gevoel hebben we. Gelukkig hebben we nog een uurtje. Dus zo meteen na 11 uur ben ik bij je terug met wat meer tempo. Dat dan weer wel. En weer lekkere muziek. En opnieuw een reportage van Jeroen van Gent. En welke dat is, dat hoor je straks over ongeveer 35 minuten. Dus blijf bij ons. Tot besluit van dit uur. Onder andere Julio Iglesias en Manuela. Tot zo! Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.